met het NOS-journaal. In de Chinese provincie Jilin zijn bijna zeker 28 mensen omgekomen. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Baishan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas. gas. Op dezelfde dag als het ongeluk in Baishan werden in Tibet zeker 83 mijnwerkers bedolven door modder, stenen en puin bij een aardverschuiving. Honderden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden bij de goudmijn in Tibet. Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen alsof beide landen daadwerkelijk in oorlog zijn. Dat heeft het regime via staatsmedia laten weten. Zuid-Korea liet in de verklaring weten dat de laatste bedreiging van Noord-Korea niet wordt gezien als iets nieuws. De spanning op het Koreaanse schiereiland is sterk opgelopen sinds onderzoekers hopen met DNA-technieken meer slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 te kunnen identificeren. Van de 2750 mensen die in New York bij de aanslagen omkwamen zijn er nog altijd meer dan 1000 niet geïdentificeerd.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 Tijd weer voor de hitlijst van Europa gingen we net een paar jaar terug in de tijd. Gaan we nu gewoon weer naar de hitlijst van het heden. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 de 40 beste platen van Europa. 23 is het eh, jaargang alweer. Aflevering 12 en vandaag 22 maart. In de lijst 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook vier platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat doet dat na 14 weken. Ook 14 weken voor Lenka, Everything at Once. Deep Me in the Crystal Fighters, Love is All I Got verdwijnt na 13 weken. En Rita Ora, Radioactivity, stond ook 13 weken in de lijst. De snelste stijger die is in handen van eh, Justin Timberlake. Zijn single Mirrors gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. En de snelste daler dat is Scream and Shout van Will.i.am en Britney Spears. 17 plaatsen verlies voor die twee. Zakkend van 21 naar 38. Labyrinth en van Sandé, Beneath Your Beautiful. Die staat 17 eh, weken in de lijst en is daarmee de langst genoteerde plaat van allemaal deze week. Die langs genoteerde plaat die zakt wel een klein stukje. Namelijk vorige week nog op 33. En deze week terug weer op plek nummer 40. Net één plaats onder de eerste binnenkomer. Die krijgen we namelijk straks op nummer 39 in handen van Demi Lovato. Wil is nog niet echt bekend als een goedlachse Disney-sterretje... maar inmiddels kan ze dus ook heel erg goed zingen.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 Waarschijnlijk wel de laatste week zou zakken van 33 naar 40. Maar wel het langst genoteerd van allemaal dus Labyrinth en Emily Sunday. Beneath Your Beautiful. En voor de eerste binnenkomen gaan we dan een plekje omhoog naar Demi Lovato. En die kennen wij dus als een uh, goedslags Disney-sterretje. Maar de inmiddels 20-jarige zangeres die is snel aan het opgroeien. Daarmee ook een overgang dus van de fantasieloze kinderhits naar echte popnummers... die ook bij het ouder publiek uh, aan te spreken. Dat bleek al bij de tranentrekker Skyscraper en bij het catchy Give Your Heart a Break. En laatste album eh, Unbroken waren die twee singles van. Diezelfde gloednieuwe single die is daar ook van. En die heet Heart Attack. Is in veel opzichten het vervolg op de eerder genoemde Give You a Harder Break. Alleen dan wat elektronischer, agressiever en meer memorabel. Lovato's vocalen die waren altijd al wel indrukwekkend, maar op deze track zijn ze opnieuw naar een hoger niveau getild. Na een rustig begin kom je terecht in een constructief die aanvoelt als twee refreinen door elkaar direct opvolgen. Een nummer vanaf de eerste luisterbeurt onvergetelijk maakt. Over de complete ben ik zelf wat minder te spreken, maar dit wordt dus eh, ruimschoots gecompenseerd. En een knal het einde waarin Demi nog eh, even volledig uitpakt. Nederlandse radio die heeft geen handje van om Disney-sterren eh, regelmatig te draaien.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 beetje het eh, zomergevoel aan het geven is. Carousel en Zonnetand. In de tweede week gaat de plaat omhoog van 37 naar 35. En de nieuwe van de Lumineurs, Ho hey. In de tweede week gaat die plaat omhoog van 39 naar 36. Dat onze eigen Nicky Rottevel goed bezig is, daar kunnen we niet omheen. We kennen hem natuurlijk beter als eh, DJ Nicky Romero. Dit was eh, Metropolis, Iron and the Wild One Two. Bouwt hij flink aan zijn carrière, waarbij samenwerking met allerlei grote sterren. David Guetta, Le Grand, Zed en Calvin Harris heeft hij al mee samengewerkt. En aan dat rijtje kunnen we er nog eentje gaan toevoegen, namelijk het Australische duo Nervo. Het is Nicky Romero nog niet gelukt om een eh, hit te scoren op de radio in Nederland. Maar misschien gaat dat wel lukken dus met de nieuwe single Like Home. En allerlei radioshows, waaronder die van Zonder van Doren en Chesto, is de release al gepromoot. En Like Home is eh, in tegenstelling tot alle andere platen van Nicky Romero... weer heel extreem radiovriendelijk. En dat alles zonder heel erg commercieel te gaan worden. Het kan daarom ook haast niet anders dan dat eh, deze plaat wel op de Nederlandse radio te horen gaat zijn. Het nieuwe van Nicky Romero samen met Nervo heet Like Home.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 In de elfde week zakken die eh, vijf plaatsen van 28 naar 33. En op 32 de nieuwe Canadese zangeres. Althans, niet een nieuwe zangeres, maar wel de nieuwe single. Van de dame die in haar thuisland in de spotlights kwam toen ze deelnam aan het vijfde seizoen van eh, Canadian Idol. En eindigde toen als eh, derde. 16 juni van 2008 bracht Carly Rae Jepsen haar debuutsingle Sunshine on My Shoulder uit. Een cover van eh, John Denver. Het was de enige cover die te vinden was op haar debuutalbum Talk of War. Dat uitkwam in 2008, waarmee ze alleen in Canada een bescheiden succesje behaalde. Voor het tweede album Kiss ging Carly Rae Jepsen opnieuw in zee met de producer Ryan Stewart, maar ze veranderde wel van label. Inmiddels is de Canadees namelijk terug te vinden bij Schoolboy Records. Het album eh, Curiosity, dat kwam eind 2011 uit in Canada en verschijnt in Nederland op 13 eh, maart. De eerste single die eh, Carly Rae Jepsen uitbrengt van deze plaat is Call Me Maybe. Naar thuisland al een dikke nummer 1 is wist te scoren en ook binnen Europa natuurlijk erg goed ging. Afgelopen februari kwam de tweede single van het album uit, een nummer geschreven door Lucas Hybert, Max Martin, Clance Coffee Jr., Gilo en Caroline Lules. En natuurlijk hier op eh, Carly Ray Jepsen zelf ook mee aan dit nummer. Wat tot gevolg heeft dat het gewoon een heerlijk nummertje is geworden. De nummer 32 is dus Carly Ray Jepsen. Tonight I'm getting over you. de nieuwe single van Carly Rae Jepsen. Dit was bij het eerste overzicht van vandaag. Op nummer 40 Labyrinth, Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Nieuw in op 39 Demi Lovato, Hard Attack. William, Britney Spears, Scream and Shout. In de 15e week zakken ze van 21 naar 38. Taylor Swift, I Know You Were Trouble in de 13e week 7 plaatsen verlies. De Lumineers hoe in de tweede week van 39 omhoog naar 36. Van 37 naar 35 Klankcarousel en Zonnetand. Nicky Romero en Nervo Like Home komen nieuw binnen op 34. 33 is voor Calvin Harris, Tina Tampa, Drinking from the Bottle. Conley Jepson, Tonight I'm Getting Over You komt nieuw binnen op 32. 31, 11 plaatsen verliezen in de 13 e week voor Conor Maynard en Turn Around. Derde week in de lijst is deze single van Fun, Why Am I The One? En in de derde week gaan ze omhoog van 34 naar 30. Straks op 29 de hoogste binnenkomer van vandaag... it as a night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed and hold you like I used to. You know that I am home, so darling, if you love me, would you let me know? thinking she remembers when she used to come and visit, me. We were fools to think that nothing could go wrong. back to. nummer 30 deze week voor Fun en Why Am I The One. We kunnen wel stellen dat de eh, solo carrière van Nicole Scherzinger een beetje is. Eentje met eh, ups en downs. Het originele debuutalbum Her Name Is Nicole is na teleurstellende singles überhaupt nooit uitgebracht. En opvolger Killer Love, dat werd wel in delen uitgebracht, maar ook niet overal. Don't Hold Your Breath was eigenlijk de enige single die een beetje een hit is geweest voor haar. En nu komt ze eindelijk met een nieuwe single kijken of die wel in heel Europa een hit kan worden. Nou, het begin is er dus wel, want ze komt binnen op 29 met Boomerang en dance popnummers zoals eigenlijk wel veel te verwachten. Misschien niet feit dat Nicole nog altijd haar eigen stijl niet eh, lijkt te hebben gevonden. het is helemaal niet erg hoor, want uh, Searching sterke vocale en luchtige productie het nummer een erg fris gevoel geeft. Nicole Searchinger 29.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 day and I can't stop myself from smiling If I drink and then Al dus Michael Bublé, It's a Beautiful Day. De derde week gaat hij twee plaatsen omhoog van 26 naar 24. Dennis Groove, Stellar, eh, hoorden we daarvoor. In de vierde week ging die plaatsen omhoog van 29 naar 26. En in de vierde week vier plaatsen winst, dat is voor Willy and Chipmunk En Reload, straks weer de snel stijger op 22. Negen plaatsen winst namelijk voor Justin Timberlake en Mirrors in zijn tweede week. Nu eerst is dus Willy en Chipmunk. Reload. I'll be right inside the party jamming to my favourite song. All the stars are on the ground right now, but that won't be for long. We go back up into the sky and shine. Put my high beam on. I'm liking the vibe she's on. Looking into my eyes, I might wanna so I can take a walk But I'm avoiding spies They see me vibing with the blems And ladies by my side I see them with a smile like hi Willing to chat my name on a slide That's when I raise a glass up high I want this moment for life So DJ reload it Says the host who's there on the mic This game can be a good thing Only if your future's bright That plane can be a good thing That's why I'm always on flights Tonight, tomorrow working could use a drink Long as I'm with all my people I don't care what club we hit Wake up drunk like Ed Sheeran Last night was perfect I'm surprised I ain't dead I took more shots than Curtis All my precious I know that I'm the freshest It's first year You want a first and I'll pray you'll get it You see I started rapping at 14 Met Wiley at 1-6 Household name in the game now And I ain't ever touched one brick So DJs press play Bottles up it's toast time The Rollies presidential like it's vote time We taking shots no free throw, this is down for that reload like oxide neutrino.